Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Limburg staat een flink stuk natuur in brand. Inmiddels is al een lab bos en heide ter grootte van vier voetbalvelden afgefikt in De Peel. De brandweer is in touw met 12 bluswagens en een helikopter, maar het blijkt een lastige klus te zijn. Deze boswachter baalt als een stekker. Ja, het is gewoon balen. Het is ook, eh, ja, je hebt als nu in zo'n geval van een calamiteit... hebben we eigenlijk weinig, eh, weinig zeggenschap over zo'n gebied. Hè. De brandweer die staat aan zet om, eh, om die brand zo snel mogelijk uit te krijgen. En als terreinbeheerder geven wij natuurlijk wel advies van... Hè, wat de brandweer misschien het beste zou kunnen doen. Maar ja, voor de rest staan we gewoon machteloos. En ja, moeten we maar gewoon hopen dat het snel onder controle komt. De brandweer roept mensen op om niet te komen kijken... omdat de weg vrij moet blijven voor hulpdiensten. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Twee jaar geleden was in dat gebied ook een fikse brand. De blussen duurde toen bijna twee maanden. Het dodental van het vrachtwagendrama in Nieuw-Beierland is bijgesteld van 6 naar 7. Bij de slachtoffers was ook een hoogzwangere vrouw... en in overleg met haar familie is besloten om ook het ongeboren kindje mee te tellen. De Spaanse chauffeur die met zijn vrachtwagen inreed op een buurtfeest blijft voorlopig vastzitten. En een automobilist in Den Haag is gesnapt met de flinke hoeveelheid lachgas in zijn auto. Hij werd staande gehouden omdat hij te hard rondreed met een kapot remlicht. En toen agenten een babbeltje wilden maken, zagen ze allemaal flessen liggen. In totaal 46 kilo aan lachgas. Dat was voor eigen gebruik, zei de bestuurder, maar de politie gaat daar niet in mee. De man kan een boete krijgen van duizenden euro's ruimtevaartliefhebbers kunnen als het goed is komende zaterdagavond... lekker op de bank zitten kijken naar de lancering van Artemis 1. De NASA gaat een nieuwe poging wagen om die maanraket te lanceren. Hij zou eigenlijk maandag al vertrekken, maar dat ging toen niet door. Was te zien op het NASA YouTube-kanaal. We held at uh, T-minus 40 minutes in counting... After the team was unable to get um, past uh, engine bleed, and ultimately uh, the launch director has called a scrub for the day. De lancering werd uitgesteld omdat er technische problemen waren en het weer niet mee zat. Ze hopen dus dat het zaterdagavond allemaal wel gaat lukken... tussen kwart over acht en kwart over tien s'avonds onze tijd. Het weer nog flink wat zon met alleen wat dunne sluierwolkjes vandaag.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 day It's been getting crazy But it's always been that way Are you holding up? And do you turn off your TV When it makes you worry Triple Play. Case the Kees de Haan. Dearest, darling, I had to write to say that I won't be home anymore. For something happened to me while I was driving home and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. I saw a welcoming light and stopped to rest for the night. And that is when I there. And so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours. prison, closely. All of a sudden I lost control as I held her charms and I caressed her, kissed her, told her I died before I would let her out of my arms. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your never, never, go Tulsa is de op één na grootste stad van de staat Oklahoma in de States na Oklahoma City. Don Williams zong Tulsa Time in 1978 naar de top van de country charts en werd dankzij de hit uitgeroepen tot zanger van het jaar. Voorafgaand aan die song hoorden we Gene Pitney. Hij verblijft nog 24 uur van Tulsa en Kylie Fry is maar één nacht in Tulsa. on one night in Tulsa. Just one night in Tulsa. Just one night in Tulsa. Warm aanbevolen. Uh -huh. hmm? Y'a d'abord une Natacha Mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura. Et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. to me Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même hauteur Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. que je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste Pourquoi de rubriek Warm aanbevolen hoorde je de nieuwe song van Stromae en Camila Cabello. Oliver Pesch is ook van de partij en Shawn Mendes met opnieuw Camila Cabello horen we met Signorita. face There was too much NPO Radio 2. Onlangs heb ik de musical Tina bezocht en kwam er diep onder de indruk vandaan.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 DJ. woman on the floor, but I never loved no one the way that I. Tuesday and so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you.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 Cast my memory back there, Lord. Sometime I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing? Tot volgende week.